Belangrijk dat er aandacht voor is, vinden deze jongeren. Ik vind het een supergoed idee. Eh, het is sowieso belachelijk dat menstruatieproducten geld kosten. Want uh, eh, 5% van de mensen menstrueert. Menstruatieproducten kunnen zoveel duurder zijn dan mensen eigenlijk verwachten. Vooral als je het echt elke maand moet halen of zo. Veel Kamerleden willen al dat, wilden al dat er meer van dit soort uitgiftepunten zouden komen. Omdat het leven steeds duurder wordt. Bewoners rondom de Fleutense weg in Utrecht willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de verkeersveiligheid. Op die weg werden vorige week twee kinderen aangereden door een bus. Een meisje van zeven kwam om. Henno woont daar. Hij was net in zijn auto gestapt toen hij het zag gebeuren. In eerste instantie gewoon in de actiestand en helpen en kijken wat je kunt doen. Verkeer regelen en eh, ik ben nog bij de buschauffeuse geweest. Even kijken hoe zij het had en... Eh, en nu zijn we een week verder. Een week van verdriet, een week van liefde. Veel verbinding in de buurt ook. Veel boosheid, verslagenheid. Ja, er is gewoon hartstikke veel gebeurd. De gemeente laat al onderzoek doen naar de verkeersveiligheid... maar bewoners willen dat er ook iemand anders naar kijkt. Daarom zijn ze een petitie gestart die 500 keer is ondertekend. Het is een fietsenchaos in Spanje. De burgemeester van Madrid kwam begin deze maand met nieuwe elektrische deelfietsen... maar honderden van die dingen zijn nu al kwijt. Er had wel wat langer over het plan gebrainstormd kunnen worden, vertelt onze correspondent. Het probleem is, de nieuwe fietsen die zijn blauw en die zijn beter. Die passen niet in de stallingen van de oude fietsen, die zijn wit. En omgekeerd, de witte passen niet in die blauwe. En toen zag de gemeente zag al dat probleem aankomen natuurlijk. Van, eh, ja, hoe moeten we de, de gebruikers dan geruststellen? Dus besloten ze dat het voorlopig gratis is tot 1 augustus. Dat leidde weer tot een stormloop van nieuwe gebruikers. Nou, mensen weten niet waar ze de fiets moeten terugzetten en gooien hem dan gewoon op op straat neer. De gemeente heeft nu mensen aangenomen om ze terug te vinden. Het weer, af en toe zon, maar het waait ook stevig en er vallen wat buien, vooral in het zuidoosten. Het is 12 graden in Friesland, 16 in Limburg.